Citydijkers met het NOS Journaal. In Groningen zijn messen binnenkort verboden in de openbare ruimte. Het heeft burgemeester Schuiling aan de gemeenteraad laten weten. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn... maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes. Ook andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden... worden verboden op straat. De burgemeester is bezorgd over jongeren... die via sociale media afspreken om de confrontatie aan te gaan... E-Mates, de berichtenservice voor gevangenen, keert niet meer terug. Dat laat minister Weerwind voor rechtsbescherming weten. Gevangenen konden via het systeem communiceren met bijvoorbeeld het thuisfront. Maar het Openbaar Ministerie waarschuwde in maart vorig jaar... dat het systeem ook kon worden gebruikt voor criminele activiteiten. Daarna werd de berichtendienst stilgelegd en begon een onderzoek. Daaruit blijkt dat de informatiebeveiliging en privacy niet op orde zijn. Het kabinet heeft een crisisplan opgesteld om eventuele dieseltekorten op te vangen. Vanaf zondag mogen EU-landen geen druppel Russische diesel meer invoeren. Op dit moment leidt dat niet tot tekorten, maar de regering wil wel voorbereid zijn als dat toch wel gebeurt. In het ergste geval worden sectoren aangewezen die nog wel diesel kunnen krijgen. Zoals hulpdiensten, supermarkten en uitvaartbedrijven. De politie heeft geen illegale Chinese politiebureaus kunnen vinden in Amsterdam. Ze op onderzoek uit op verzoek van het stadsbestuur... nadat in oktober vorig jaar RTL Nieuws en Follow the Money hadden bericht... dat China zo'n illegaal politiebureau in Amsterdam zou hebben. Volgens burgemeester Halsema zijn er geen locaties gevonden... en waren er ook geen aanwijzingen dat er Chinese politiebureaus in de stad zouden zijn. Het weer vannacht bewolkt met af en toe wat regen.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 only call me after midnight. It's not right. You only call me when you're high. Always after midnight. Every time. Controlling my mind. Why'd you only call me after midnight? Mm-hmm, mm-hmm. me after midnight. It's not You only call me when you're high.